mp3-spelers moeten daarom in de toekomst standaard zijn ingesteld op een bepaald maximumvolume. Gebruikers kunnen dat maximum zelf wel verhogen, maar alleen als de fabrikant waarschuwt voor de risico's daarvan. Naar verwachting gaat de Europese maatregel over twee jaar in. Frankrijk en Polen hebben de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton gevraagd om zich te bemoeien met de zaak Polanski. De Pools-Franse filmregisseur werd zaterdag in Zwitserland gearresteerd op verzoek van de Amerikaanse justitie. Hij zou 32 jaar geleden in de VS een 13-jarig meisje hebben verkracht. Zij heeft van Polanski een schadevergoeding gekregen en wil zelf dat de zaak wordt gesloten. Maar de Amerikaanse justitie wil hem toch vervolgen. Frankrijk en Polen willen dat Zwitserland Polanski op borgtocht vrijlaat. President Obama gaat zich persoonlijk inzetten om de Olympische Spelen van 2016 naar Chicago te halen. Hij is vrijdag in Kopenhagen in Denemarken, waar het Internationaal Olympisch Comité stemt over de toekenning van de Spelen. Obama is de eerste Amerikaanse president die zo direct lobbyt voor het binnenhalen van het sportevenement. De andere gegadigden voor de Spelen van 2016 zijn Rio de Janeiro, Madrid en Tokio. Iran heeft een testvlucht gemaakt met een middellange afstandsraket... die Israël en landen in Oost-Europa kan bereiken. Ook Amerikaanse bases in de Perzische Golf liggen binnen schootsafstand van de Shahab 3. Volgens de Iraanse televisie is de testvlucht geslaagd. Gisteren testte Iran al raketten voor kortere afstanden. De lanceringen komen vier dagen voor het overleg over het Iraans atoomprogramma... met de permanente leden van de VN-veiligheidsraad. Het weer, wolkenvelden, vooral in het noorden en midden geleidelijk wat lichte regen of motregen. Plaatselijk wordt het nog 20 graden.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 106.9 ZFM ZFM